Donald Trump heeft zijn opvolger Joe Biden een vijand van de staat genoemd. De Amerikaanse oud-president sprak voor duizenden aanhangers... en reageerde op een toespraak die Biden eerder hield. Daarin stelde de president dat Trump een bedreiging is voor de Amerikaanse democratie. Trump noemt die toespraak wreed en haatdragend. Ook noemt hij de FBI-inval een paar weken terug in zijn woning in Florida bespottelijk. Daar werden geheime documenten gevonden die de oud-president had meegenomen uit het Witte Huis ruimtevaartorganisatie NASA doet op zijn vroegst eind deze maand een nieuwe poging om de onbemande raket Artemis te lanceren. De missie naar de maan is nu twee keer uitgesteld vanwege technische problemen. Volgens de NASA is het mogelijk dat de raketlancering pas in de tweede helft van oktober is. Het uitstel betekent ook dat ze de Artemis van de lanceerplaats moeten halen en later weer moeten terugbrengen. De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft een Emmy gewonnen. Hij kreeg de televisieprijs voor zijn voice-over bij de documentaire serie Our Great National Parks. Dat is een vijfdelige serie over nationale parken wereldwijd voor Netflix. Obama is hiermee de eerste oud-president die een gewone Emmy wint. Dwight Eisenhower kreeg in 1956 een ere-Emmy... omdat hij het gebruik van televisie stimuleerde.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 Ik heb klaar liggen Jimmy Cop. Jimmy Cop, een drummer eh, die vooral een autodidact is... en die lang gespeeld heeft eh, in verschillende Miles Davis bands. Hij heeft onder andere meegespeeld in de periode met John Coltrane... Connonball Ball Adderley en onder andere op de, het geweldige album The Kind of Blue. dit album speelt hij samen met Roy Hargrove op trompet... Russell Malone op gitaar en John Webber op bas... Het album dat heet Jazz in the Key of Blue het is gemaakt in 2009 en het nummer wat ik ga draaien heet With You I'm Born Again. Jimmy Cobb met onder andere de trompetklanken van Roy Hargrove. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Bucky Pizzarelli en Frank Vignola. Twee gitaristen en die hebben een uh, heerlijk album gemaakt. Dat heet Moonglow. Het komt uit 2005. En daar ga ik van draaien. PS I Love You. Dat waren de gitaarklanken van Bucky Pizzarelli en Frank Vignola. Ik heb vervolgens klaar liggen Francesca Tandoi. Zij is een Italiaanse pianiste. Ze zingt ook en eh, ze is in Nederland eigenlijk um, wezen studeren... en is daardoor um, Frits Landersberg opgemerkt. Frits Landersberg, eh, die hebben we ook hier in Zandvoort vaak in de krocht gezien. En hem viel haar eh, met name op omdat ze naast haar pianospel ook vocalisten heeft bestudeerd... en zich heel goed bewust is van alle traditionele jazzklanken... en die prachtig gebruikt met haar pianospel. Op dit album ehm, speelt zij onder andere samen met Frits Landersberg op drums... maar ook met Maxi Ionata op tenorsax, de Italiaanse tenorsaxofonist. En wat heel leuk is, dit jaar gaan zij terugkomen in Zandvoort, in de krocht... gaan zij een optreden eh, geven. Francesca Tondoi Trio met het nummer Bewitched, Bothered en Bewildered. Live opgenomen in Rotterdam in 2018. He's a fool And don't I know it But a fool can have his choice babe in arms. Love's the same old sad sensation. Lately, I haven't slept I'm wild again Beguiled again A simpering, whimpering Child again Bewitched Bothered and bewildered smile 不。 wat weet. Hier Francesca Tandoi trio met Max Ionata. En zoals gezegd, in de krocht in Zandvoort zijn ze later in het seizoen live te beluisteren. Ik ga verder met eh, iets meer tempo. Clark, Terry en Paul Gonzalez. Eh, het album heet The Daylight Express uit 1957. Het is een eh, cd die eigenlijk een samenvoeging is van twee albums... onder de uh, artiestennamen van Terry Clark zelf en Paul Gonzalez het eh, album heet The Daylight Express, zoals gezegd. En het nummer wat ik ga draaien heet Trumpet Mouthpiece Blues. Mouthpiece Blues van de trompetisten Clark Terry en Paul Gonsalves. Beide groot geworden bij Duke Ellington en zijn eh, big bands. Ik ga verder met een alt-saxofonist, eh, Ernie Henry. Het album heet Seven Standards eh, and Blues. Het nummer heet Sweet Lorraine. Het is opgenomen in 1956, drie maanden voor de onverwachte dood van de alt-saxofonist Ernie Henry. Helaas is er niet heel veel onder zijn leiding uitgebracht, maar dit is een Mooi album en eh, zeker de moeite waard om te luisteren en hier te draaien. Ernie Henry. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen ga ik van vinyl draaien. Zo af en toe kom ik eens een, eh, een eh, vinylplaat tegen uh, van kennissen of via de ruilwinkel hier in Zandvoort. En ik heb nu een mooie plaat gekregen die heet uh, Seraphon featuring Clifford Brown en others. Seraphon, de zangeres, wordt hierop vergezeld door Herbie Mann, Clifford Brown, ehm, maar ook bijvoorbeeld door Roy Haynes is een album opgenomen in 1954 en ik ga ervan draaien Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my land could there be ways to reveal. in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland whisper low. Kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above. All because we're in love. dooby dee you be be dooby dooby dee ya bum da ba dooby dooby be Somebody be do ya ba doop be you dooby da ba dee ba dooby dee ya dee dooby ya dooby dooby ah. ba ba ba beep beep beep beep ba dee ba ba be ya be ya ba ba ba dee ya. She yeah yeah ba ba we. doobin, shoot ya doobin, shabby doobie, shababa doobin, did hoopa. And there's a weepy old willow. He really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low. Kiss me sweet, and we'll go Flying high in birdland, high in the sky up above. All because we're in love. Ah. Seraphon met Lullaby of Birdland van LP deze keer. Het is leuk om weer eens een keer een LP te draaien en dat eh, gekraak te horen. En brengt goede gevoelens weer terug. Straks nog meer van LP. Ik ga eerst verder met Gary Smullion. Hij is een bariton saxofonist. In 2012 heeft hij een album opgenomen dat heet Smul's Paradise. Hij wordt hierop eh, op vergezeld door op Hammond orgel Mick Ledon, op gitaar Peter Bernstein en op drums Kenny Washington. Het is een, uh, ja, een hard swing blues album met eh, ja, lekkere nummers. En ik heb daarvan... Ehm, een nummer meegenomen dat heet... Ehm, dat heet eh, Gary Smullion zelf. Hmm, ik vraag me af of ik de notities goed heb gemaakt. Maar goed, ga in ieder geval luisteren naar Gary Smullion op eh, bariton saxofonist. Thank Thank Thank Thank Mm-hmm. We'll be right back. Thank you. Dus heb ik mijn aantekeningen ontcijferd en het nummer heet natuurlijk Smul's Paradise. Het is het titelnummer eh, van dit album Smul's Paradise van Gary Smullion. Ik ga verder met Claude Thornhill en his orchestra. Claude Thornhill was een, ehm, ja, een orkestleider die veel eh, big band muziek van de jaren 40 en 50 heeft eh, opgenomen... maar continu zelf weer heeft uitgebreid met nieuwe harmonieën en, en ook zang en het was dus eigenlijk een experimenteel, eh, experimenteel orkest. En eh, er zit heel veel bekends in. Er zitten ook bekende artiesten in. Eh, waaronder Red Rodney, Sonny Rich, Lee Konitz en nog vele anderen. Gaat te luisteren naar het nummer Sorda Kinda. En het komt van het album af. Um, Claude Thornhill en his orchestra uit 2004 played the great arrangements of Gil Evans, Gary Mulligan en Ralph Aldrich. Sorta Kinda. but it knows I kinda like you. Could you sorta kinda like me too? Wanna take you in my arms and say, sorta kinda like you more each day, my darling. Every night I dream, I dream about you. Can't you see I'm kinda lost without you? hold you in my arms and say, baby, sorta kinda like you more each day. dream I dream about you. Can't you see I'm kinda lost without you? Wanna hold you in my arms and say, baby, sorta kinda like you more each day. Dat was uh, Claude Thornhill met Sorda Kinda. Ik ga verder met Big Band en wel van LP af weer. De Benny Goodman Story, volume 1. Ik heb een nummer klaarstaan dat heet You Turn the Tables on Me... met eh, de vocaliste Martha Tilton. Dat was de Benny Goodman met Martha Tilton. Ik ga verder met Veronica Swift. Zij is een uh, Amerikaanse jazzzangeres, geboren in 1994. En eh, ja, ze is een eh, sensatie sinds die tijd. Ik heb er nog niet eerder gedraaid. Voor mij dus weer een nieuwe ontdekking. dat blijft gewoon gebeuren in al die jaren dat ik nu CFM Jazz maak. En ze speelt op dit album samen met haar vader, Hot O'Brien. hij is een bebop-sensatie... maar ook samen met haar moeder, Stephanie Nekesian. En daarnaast op piano Emmet Cohen en nog een aantal andere artiesten... die wat minder bekend zijn. Het nummer wat ik ga draaien heet Hot House van Veronica Swift.

man. One love me eating such a lovely lady. Walk right in and sing a song of love with Mr. Bannerman. Oh His tune of life became a duet. Then add a harmony, a third, and better yet. Beginning with just a man, people up and love is man. developed the tale family together under a proper swing. the three of them as they invite the world to join in their house a jazz, hot house, my dad. Dat was Veronica Swift met Hot House. Ja, zoals aan het begin al eh, gemeld, vandaag CFM Jazz een uurtje eerder en maar één uur. Hierna neemt mijn collega Jaap ehm, het over met uh, Race Radio. Want natuurlijk staat CFM ook in het teken van Formule 1 vandaag. Wij zijn er gewoon volgende week weer van 10 tot 12. En als afsluiter heb ik klaar liggen Ella Fitzgerald... met een album dat heet Ella uit 1969... Het nummer wat ik ga draaien heet Get Ready. Het is een, uh, een solplaat, dus het is een iets ander eh, Ella dan we gewend zijn. Ella Fitzgerald, mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Graag tot een volgende keer en een fijne zondag.